Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Israël gaat de druk op Hamas opvoeren. Dat zegt premier Netanyahu in een videoboodschap. Hij wil met militaire en diplomatieke druk Israëlische eh, gijzelaars vrijkrijgen. Volgens Netanyahu is dat de enige manier om de gijzelaars te bevrijden en een overwinning te bereiken. Hij zegt dat Israël snel pijnlijke klappen zal uitdelen... omdat Hamas volgens hem tot nu toe alle voorstellen van het vrijlaten van gijzelaars heeft afgewezen. Bij een race in Sri Lanka is een racewagen van het parcours geraakt en het publiek ingereden. Zeven mensen kwamen om het leven, waaronder een meisje van acht. Twintig mensen raakten gewond. De race was georganiseerd door de Militaire Academie van Sri Lanka en er waren tienduizenden toeschouwers. Vanwege de besmettingen van koeien en een mens in de VS met vogelgriep... zijn virologen bezorgd over de verspreiding van het virus. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie is bang dat het virus steeds beter mensen kan besmetten. De kans dat de vogelgriep uitgroeit tot een pandemie zou nog altijd heel klein zijn. Frenkie de Jong is in El Clasico tussen Real Madrid en Barcelona geblesseerd van het veld gedragen. Hij raakte in een duel met Federico Valverde geblesseerd aan zijn rechter enkel. Hij lijkt een ernstige blessure te hebben. In hoeverre de Jongs deelname aan het EK in gevaar komt is niet bekend. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK is op 16 juni tegen Polen. En de 32e Annie M.G. Schmidprijs is gewonnen door Alex Klaassen en Peter van der Witte. Ze wonnen de prijs voor een lied over Klaassen's paniekaanvallen tijdens zijn tijd in New York. Dat lied is onderdeel van het theaterstuk No Ponies. Klaassen schreef de tekst en Van der Witte de muziek. De Annie M.G. Schmidprijs werd uitgereikt in de Kleine Comedie in Amsterdam. Het weer, de wind neemt sterk af en de temperatuur daalt in het binnenland ongeveer naar het vriespunt.